Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De coalitie is zijn meerderheid kwijt in de Eerste Kamer... blijkt na de verkiezing door de leden van de Provinciale Staten... en de kiescolleges in Caribisch Nederland. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben bij elkaar nu 32 van de 75 zetels. Forum voor Democratie en de VVD zijn even groot geworden. Beide partijen hebben nu 12 zetels. Eerder was nog de verwachting dat de FVD de grootste partij zou worden in de Senaat. Om een meerderheid te krijgen kan de coalitie terecht bij drie afzonderlijke partijen... FVD, GroenLinks en de PVDA. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts moet vertrekken na een motie van wantrouwen. Die werd ingediend vanwege de affaire rond de vice-kanselier Gestrache. Die moest eerder al opstappen na het opduiken van een video. Daarin was te zien hoe hij corrupte deals probeerde te sluiten met een Russische vrouw. Na aanleiding van de kwestie viel het kabinet. De motie van wantrouwen werd ook gesteund door de FPE van de opgestapte Strache. De partij van Koerts, de OVP, won gisteren nog bij de Europese verkiezingen. Het verkeer in een groot deel van Brussel is ontregeld... door een bommelding op station Brussel-Noord. Het station is ontruimd, treinen rijden niet... en ook tunnels voor het autoverkeer zijn uit voorzorg gesloten. Op de ring rond het centrum staat het verkeer vast of rijdt het langzaam. Over de bommelding is niets bekend. In Roemenië is de voorzitter van het parlement tot 3,5 jaar zelf veroordeeld wegens machtsmisbruik. Het Hoge Rechtshof heeft de straf bevestigd die hij vorig jaar kreeg opgelegd. Hij wordt naar verwachting binnen 24 uur vastgezet. De voorzitter, ook partijleider van de Sociaaldemocraten... is veroordeeld omdat hij tien jaar geleden twee partijgenoten... een betaalde nepbaan bezorgde bij de overheid. Ook loopt er nog een onderzoek naar fraude met EU-subsidies. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er trekken ook wolken over het land. Vanavond kan er lokaal nog een bui vallen. Morgen kans op stevige buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files rond Amsterdam. Op de A10 bijvoorbeeld op de Ring Zuid richting Zaanstad staat het vast tussen Amsterdam buiten Veldert en Osdorp. Daar heb je een kwartier vertraging. Op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk is het druk voor de aansluiting met de N244.